Het uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. Op de Bosporus bij Istanbul is een boot met vluchtelingen gezonken. Volgens de Turkse kustwacht zijn er zeker 24 doden. De Turkse regering houdt het op vier doden. Zeven mensen zouden zijn gered. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg bij de monding van de Zwarte Zee. Via de Bosporus proberen vooral vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan de EU binnen te komen. Bij een schietpartij in Zwitserland zijn drie doden gevallen. Vroeg in de ochtend hoorden inwoners van het dorp Wilderswiel schoten. De schietpartij was in de buurt van het station en een school. korte tijd later werden drie lichamen gevonden. Eén in een auto op een parkeerplaats, de twee anderen in de buurt van de auto op de grond. Over de achtergrond van het incident in Wilderswiel, ten zuidoosten van Bern, is nog niets bekend. In de zaak rond de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels is opnieuw een verdachte overgebracht naar Nederland. Dat is gebeurd voor zijn eigen veiligheid, zegt justitie. De verdachte is de leider van een bende die op Curaçao actief is. Hij zat vast in de gevangenis in Sint Maarten. Daar werd hij in september belaagd door een medegevangene. Die raakte zwaar gewond en werd om veiligheidsredenen naar Nederland gebracht. Nu is dus ook de bendeleider naar Nederland gestuurd. Er liepen vorig jaar 1,1 miljoen melkkoeien in de wei. Ongeveer evenveel als in de twee jaren daarvoor, meldt het CBS. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan een dalende trend. Tussen 2001 en 2011 liep het percentage weidekoeien terug, van 90 naar 70. Dat kwam doordat veehouders in die periode steeds grotere bedrijven kregen en veel koeien op stal hielden. Het weer, vanochtend op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Later bewolkt en regen, vooral vanavond. Er staat vrij veel wind en het wordt 14 of 15 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen of motregen en dan wordt het nog maar 11 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat nog één lange file en dat is op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen 10 kilometer.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 custom wind, you hit me off sometimes Like a custom winds, you push me back every once in a while Like a gust wind, you remind me that tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. lovers in the salty air.